This is Radio 501 Blues on Sunday. And as usual, I'm with you till 10 p.m. tonight with the finest blues you never heard. Uh, vandaag weer een eh, nieuwe Blues on Sunday tot 10 uur vanavond. En jullie zijn misschien weer reuze benieuwd naar de platenkeuze van vanavond. Nou, ik heb weer een lekker stapeltje klaar liggen. Onder andere muziek van Albany Down, Let's Dolly, Lijf de Leeuw, uh, eh, de Silver Dimes, Philby's Freedom, The Damned and Dirty en ook van de J.J. Sharp Band. En ik heb straks ook een interview met de frontman van de J.J. Sharp Band. En het interview heb ik vorige week opgenomen op de Alkmaar Blues Express. Dat is een bluesfestival in Alkmaar en daar speelde J.J. Sharp. En daar ben ik dus heen geweest. En voor de rest moet je maar even gaan luisteren wat er vanavond allemaal weer langskomt. Blijf erbij, want het is nu tijd voor muziek. Are you ready for the blues? We gaan beginnen met het eerste nummer. En ik heb eh, vanavond als eerste een nummer van Albany Down. Zij stonden vorig jaar in september in de Blues on Sunday Studio. En hebben daar ook eh, diverse nummers van hun CD Not Over Yet gespeeld. Misschien kunnen jullie eh, dat nog herinneren. Vanavond van het album heb ik voor jullie Traveling Blues. Radio 501 Blues on Sunday. I'm a drive all night, baby. Just to get back to where from the UK. The next artist is Robin Trowers, and he had a song entitled Back Where You Belong. komt uit 2016 van Robin Trowers. Ga snel naar je plaatlaar en schaf het aan. Ik kreeg een, eh, een nieuw album binnen van eh, eh, Little Ed and the Blues Imperials. het is volgens mij een verzamelaar met allemaal hele mooie nummers die ooit op de plaats zijn gezet door hem. dit nummer is Black Diamond Love. Blues on Sunday tot 10 uur vanavond. special track uh, by Tracy Chapman and Eric Clapton. Give me one reason, life. Eh, het komt uit 1999. En het is opgenomen tijdens een kerstconcert. En eh, dat was live in Washington. Fate to Black. Dat is een nummer van de Silver Dimes. En dat is een Nederlandse groep. Een Dutch Blues Band. En de Silver Dimes die hebben een nieuwe plaat uitgebracht. En daar is dit dus een nummer van. Het, eh, de plaat heet No Cure, No Pay. En hierna dan een interview Sunday. The finest blues you've never heard. is Radio 501. Naast mij uh, eh, J.J. Sharp van de J.J. Sharp Band. Het is het uh, Alkmaar Blues Express. Je hebt twee keer gespeeld. Hoe is dat bevallen? Uh, dit keer hebben we twee keer gespeeld. Ja, nou, het was gisteravond weer gezellig in Café Het Nooit Te Laat. En ja, nou goed, en de volgende morgen vroeg Hero. Dat is natuurlijk even afzien, maar het was, eh, het was gezellig. Leuk publiek. Had wat meer kunnen zijn, maar ja, goed, het was natuurlijk een beetje vroeg eh, op de dag. Hè? Ja, dat sowieso. En het is natuurlijk wel prachtig weer, dat wel. Het is absoluut prachtig weer. En dat uh, eh, mocht ook wel eens tijd worden, want een hoop festivals die zijn in de regen eh, verdronken. Ja. En eh, heb je vannacht hier overnacht of ben je echt nog weg geweest terug naar huis? Ik mocht gewoon komen. <laughs> ja, je weet het tegenwoordig niet met de blues, maar je hebt dus maar een korte nachtrust gehad. Ja, nou ja, inderdaad. Maar goed, ik zit hier niet zo ver vandaan zelf, permanent. Dus... Valt mee. Ehm, ik zie dat je dus eh, een nieuwe band hebt. Want het was vroeger de 12 Bar Blues Band. Maar er zijn ook alweer wisselingen in de band. Hoe zit dat precies? Nou, er zijn niet zo gek veel wisselingen in de band. Eh, terwijl, eh, hoe heet het? Uh, J.J. Show Band is begonnen met Bas Patrick Sideburn, Obrist. En met Jeffrey van Duffelen aan de drums uh, Arjan de Zwart aan saxofoon, daar zijn we mee begonnen gewoon. Mhm. Eh, er zijn ook een paar leden van eh, de 12 Bar Blues Band gewoon bij. En ja, in het begin zijn we begonnen met Randy Pierce, dat was ook een 12 Bar Bluesman. Nou, daar zijn wat dingetjes geweest. wat. Eh, ik neem ook aan dat jullie heel veel optreden, want ik zie het overal eh, staan op eh, internet ook. En dat moet je ook wel kunnen opbrengen, denk ik, als bandlid. Ja, nou goed, dat kan ik dus zeker wel opbrengen. En dat mag voor mij nog best een portie meer <laughs> wezen. Dus eh, nee, ja, heerlijk. Het spelen is gewoon heerlijk. Dus, eh. Nee, maar ik neem aan dat als je een gitarist hebt die ook nog andere werkzaamheden ernaast heeft, dat het eh, af en toe moeilijk wordt. Nou, dat is, dat is dus te moeilijk. En zeker met dat soort muzikanten waar ik mee speel. Ik bedoel, niet om een veer in de, <laughs> in de achterste steken. Maar er zijn natuurlijk wel een, een paar muzikantjes hè, waar ik mee sta. Dat zijn niet de eerste de beste. En ja, sommigen doen er af en toe hier en daar wat naast. Maar de afspraak is J.J. Sharp Band gaat voor. Nou, het klinkt als een klok, dat eh, moet ik zeggen. En nou is er ook een nieuwe cd op komst. Maar er zijn wel strubbelingen over, omdat eh, je wat wisselingen met die gitarist nou hebt en zo. Dat, dat, gaat nog wel even duren. Want inderdaad, we zijn natuurlijk een eh, paar maanden terug gewisseld met gitarist. We waren toen begonnen met wat opnames. Ik geloof dat jij er een paar van binnen hebt gekregen. En ja, die waren best wel best wel oké, denk ik. Maar ja, dan komt er een wisseling en dan, ja, ik ben wat dat betreft. Eh, Perfectionist ben je dus? Nou ja, ik denk het. ja. Nou ja, na 40 jaar blues weet je wel een beetje hoe, het, eh, hoe je het wil laten klinken natuurlijk. Ja, nou ik weet wel hoe ik het wil laten klinken. Ja, ik hoop dat dat te horen is een beetje. <laughs> en eh, dat, dat nieuwe album, eh, dat zit er dus wel aan te komen. Maar wanneer kunnen we dat verwachten? Volgend jaar? Begin volgend jaar? Nou ja, het zit er nog niet aan te komen, want we hebben nog geen studioplannen. Maar jij bent de eerste die ik in zou lichten zodra we de studio ingaan. Ja, en nou had je ook aangegeven dat je met Blues on Sand ook een keer wilde komen spelen. Helaas, het derde seizoen is nog niet van start gegaan, want ik heb eh, geen sponsoring kunnen vinden tot nu toe. En ook geen locatie, dat is natuurlijk vervelend. Maar dat houden we in ieder geval op, eh, op de verlanglijst. Ja, natuurlijk. We zijn eh, paraat wat dat betreft. Wat zijn de, dat besluit ik meestal mee, wat zijn de plannen voor de nabije toekomst? Heb je die? Nou ja, de plannen zijn gewoon proberen zoveel mogelijk te spelen. De band nog uh, beter omhoog te tillen met elkaar. Mhm. En dan eh, ben ik dicht tevreden. En er kan gewoon de demo's blijven draaien? Ja, natuurlijk. Want de nummers spelen we gewoon, toch? <laughs> Oké, dat ga ik doen. Eh, Jan, hartelijk bedankt. En we spreken elkaar weer. Oké, jij ook hartstikke bedankt. Radio 501 Blues on Sunday. als je ze live wil zien spelen, dan moet je eventjes goed opletten. Want ze spelen door het hele land. Eh, en ze komen regelmatig op het podium. Dit is een nummer van Brad Wilson. Het is eh, van eh, Blues Thunder, zo heet het album. Uit 2015, meen ik, of 2016. zal ik voor je nakijken. Het nummer heet Blue Shadows. burden of pain is all that remains. A sadness that never leaves. Oh, as I'm trying to sense my oh, way back. Oh, but suddenly. It's all too clear. Love with a feeling after hours. Oh, memories cross my heart. a home in your heart. Sweet shimmer of the seductions, a blue flame of despair. When someone like you walks out the door my last words all oh, have been said. And only a lonely man would know. Love with a feeling after hours. Oh, memories cross my heart. shadows without the one you love. Oh, this misery. as I'm trying to sense my way back. Let me tell you that it's all too clear that it's love with a feeling after hours. Oh, memories cross my heart. very nice, very good eh, indeed. Blue Shadows, Brett Wilson, a Dutch band, a duo, The Damned and Dirty, tell you about the blues. There was a time quite a while ago. A happy man in a status quo. him one fell swoop, and then he flew the coop. His story's mine. dream. You won't believe me when I tell you about the blues. share. het album Hoodoo Down. Dit is Cassie Taylor. Cassie Taylor die heeft een album gemaakt onder de titel Out of My Mind. En dit nummer heet No Ring Blues. Charlie and the Blues Cats. King Without a Crown stuurde hem op. Dat ga je nu horen. She's gone. Yeah, my baby, she's gone. Suck my dreams to the bone. Left my soul here all alone. Flew away like a bird and took my soul. Cold and cautious made her go. Threw my life into a hole. She threw my life into a hole. She left my soul here all alone. and lied. When she came to me, I was a man who was proud and free to make a stand. Then she turned my whole world upside down, left a king without a crown. She left a king without a crown. She left a king. She threw As I adore. Any woman, rich or poor, I won't be a slave no more. When she came to me, I was a man who was proud and free to make a stand. Then she turned my whole world upside down, left this king without a crown. She left a king without kroon. Nou, ik niet dat dat in Nederland gaat gebeuren. Uh, dit is uh, Poor Black Matty, de guitar guy en de cruisers. Poor Black Matty ain't got chains up close. A girl got drowned. Close that door. poor Mary ain't got chains up close. A girl got drunk and closed that door. Die heb ik vorig jaar gezien in uh, eh, Nieuw-Verp eh, tijdens de Blues Challenge. Dat is volgende week ook weer de Blues Challenge 2016. En daarna uh, Tessels Blues Festival. En daar speelt Phil Bees Freedom. En die hoor je nu al. En het nummer wat ik van je heb is One, Last, One Last Kiss. En dan gaan we er even tussenuit voor het nieuws. En dan ben ik zo weer bij je terug in het tweede uur van Blues on Sunday. Tot 10 uur vanavond hier allemaal op Radio 501. new. I see you on the other side. Ik ben Marga Vermeulen. Dit is het nieuws. De broer van de Turkse geestelijke Fethullah Gulen is gearresteerd in Turkije. Kutbettin Gulen was kort geleden teruggekeerd naar Turkije en werd in Izmir opgepakt door speciale terreureenheden. De Turkse regering beschuldigt hem ervan lid te zijn van een terroristische organisatie. Kutbettin is de eerste van de vijf broers van Fethullah Gulen die is opgepakt. De Turkse president Erdogan is ervan overtuigd dat Fethullah Gulen achter de mislukte coup zat. Deutsche Bank is dit weekend officieel aangeklaagd voor het derivatenschandaal bij het Italiaanse Banco Monte dei Paschi di Siena. Er komt een strafzaak tegen de bank, een medewerker en vijf oud-bestuurders. Ook enkele oudbestuurders van de Italiaanse bank en van de Japanse zakenbank Nomura moeten voor de rechter verschijnen. Bij Banco Monte dei Paschi, de oudste bank ter wereld, werden forse verliezen via financiële constructies gemaskeerd. Op een festival in Ethiopië zijn zeker 50 mensen omgekomen en meerdere gewond geraakt door verdrukking. Dit gebeurde nadat de politie schoten loste en traangas inzette om de menigte uiteen te drijven. Bezoekers van het religieuze festival toonden hun afkeer van het regime van het Tigravolk volk dat aan de macht is. De bewoners in de betreffende regio voelen zich achtergesteld en uitgesloten van belangrijke functies. En tot slot het weer. In de avond en nacht blijft het bewolkt en kunnen er hier en daar nog wat buien vallen.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 But I bet you I'll get you. Yes, I bet you I'll get you. I bet you I'll get you. I bet you I'll get you. See, the way you keep acting so cool only makes me want to love you more. knows that I'm a patient man. To get your hand, I do all I can. I call a wink and offer you a drink now. Turn me down once, you turn me down twice. I'll get you. Yes, I bet you I'll get you. I bet you I'll get you. I bet you I'll get you. on Sunday. The finest blues you've never heard. Dit is Radio 501. Blues on Sunday. This is the second hour of Radio 501 Blues on Sunday. I'll be in your radio till 10 p.m. Central European Standard Time. So stay with us for the finest blues you never heard. We zijn weer in dit uh, tweede uur van Blues on Sunday. In het eerste uur hoorde je al eh, nieuwe muziek. En eh, dat gaan we de komende uur natuurlijk ook allemaal weer eh, laten gebeuren. De Australiër Letchy Dolly is dit tweede uur begonnen met muziek van zijn laatste album Conviction. En het is getiteld Betcha Al Getcha. En dan de tweede plaats van dit tweede uur. Dat is muziek van Lijf de Leeuw. Dus een Nederlandse band. En gitaar wordt verzorgd door Lijf de Leeuw. En eh, Britt Jansen is de zangeres en speelt ook gitaar. Dit is een eh, live opname uit 2014. En dat is opgenomen tijdens de Dutch Blues Challenge. Het nummer heet What About Grey. Radio 501 Blues on Sunday. It's a strange contradiction. which almost feels like fiction when they're telling me I am beyond the brave. It causes a lot of friction, which is causing some affliction, which eventually will lead to big delays. just cry. Ehm, op 22 oktober dan komt AJ Plug met een nieuwe cd. Dat is de officiële release. En uh, dat eh, album gaat heten Chew Chew Chew. En ik heb hier voor jullie een preview. Ik ga naar, 22, ik ga naar de cd-release op 22 oktober. En ik zal er ook een interview doen. En dat krijgen jullie dan later weer te horen. Luister nu even naar de preview. Choo Choo Choo. En dan komt 22 oktober komt dat op de markt. Dan is de eh, release. Walter Trout Band. En dat is alweer van een tijdje geleden. En dan heb ik het over 1991 eh, van het album eh, Prisoner of a Dream. Say goodbye to the blues. goodbye. Say goodbye. Say Goodbye to the Blues. Hij speelde dit nummer ook in Carré, waar ik bij was. En dat was zeer emotioneel. En dat deed hij ook nog eens een keer op de International Dutch Blues eh, Festival in eh, Grollo. En daar, eh, ja, dat was ook zeer emotioneel toen hij dat speelde. Ehm, dit komt alweer uit 1999. met Walt en Paolo Fucci. En dat is van 2016. Ain't No Big Deal heet het nummer. Mooi album, eh, gaat eh, checken. When you first put me down, well, I had the deepest regret. But you laughed in my face, and that I'll never forget. But I don't got over it. Yeah, with no help from you. And the way I see now, baby, there ain't no big deal on you. Well, you had everybody fooled. including me. I was so blind with love for you that I just couldn't see, but I all got over it. Yeah, with no help from you. And the way I see it now, baby, there ain't no big deal on it. Sunday. The finest blues you've never heard. And nu, en nu is het tijd Richie Dave Porter. Just Need Blues. Waiting for my day to start. I haven't slept all night. Heart is sad, my soul it bleeds. I wish you felt alright. I'm not smiling. I'm not smiling anymore. need sympathy. I don't need charity. Just need Class Bluesman. Het is een Engelsman en die heet Richie Dave Porter. Het album is ook net nieuw, dus je kunt het nog aan alle kanten kopen in de winkel of via het internet of misschien via iTunes. Homeless, dat is de band, het duo eigenlijk. Ehm, die komen uit Friesland en dit is van een eh, single Going Down Slow. Ook uit 2016. I have had my fun. If I never get well, no more. I have had my fun. If I never get well, no. is fading. Yes, I'm going down slow. Will you write my mama? Tell her to shape right, my mama. Tell her the shape I'm in. Tell her to pray for me. Forgive me for my sins. don't I shouldn't have see my body. The only thing is doing more. Hans heet de band, of tenminste duo, Going Down Slow. Ehm, ik kreeg ook een album binnen van Ken Tucker. Wabas Avenue Blues, ook in 2016. Trying to beat those red lights, got the Wabash Avenue blues. Well, night time's got me hopping. That's when I get my groove. Shaking off the dust. It's time for me to move. Waiting at that train track, got the Wabash Avenue. this train is so slow. Man, it must be 10 miles long. I better not be late. My baby, she won't wait. Cause we got us a date. I think I see light at the end of the tunnel. Yes, indeed. All right, that arm's about to go up. <laughs> Here we go. What's this? Another train coming the other way? You gotta be kidding me. Oh my God. Ah, thank God it's a short one. <laughs> down there? All right. Yes, I see my little girl. She's standing outside that bar. Open up my door, and she hops right in my car, and we ride all night singing Wabash Avenue Singing Wabash. Avenue Blues, baby. You know, I'm built for comfort, not for speed, honey. Take it easy on this old man. Go cruising, baby. Boy, it's sure a nice night out, ain't it, honey? want to put the top down. Boy, you should look good tonight, honey. Look so good under the starlight. Perfect night to ride on down the road. <laughs> Is that a train whistle out here? Oh no, that arm's coming down. That means we have to sit here for a little while, baby. I guess we have to kill some time. <laughs> I don't think you mind, do you, baby? And that Wabash Avenue blue. I say let your fingers do the walking, honey. You don't have to be shy, baby. I feel so good, baby. We're in the Wabash Avenue Blue. En Tucker. Onthoud die naam. Eh, we gaan even terug naar Nederland. En dan komen we bij Zippy Leaps. En die heb ik vorig jaar gezien op de Dutch Blues Challenge in Nieuw-Vennep. En eh, dit is eh, uit 2014, ook van de Dutch Blues Challenge Live. Dit nummer heet Wild Woman. En namelijk een heel mooi nummer, dat wil ik jullie graag laten horen. En het is van Kelly's Lot. Dat is een uh, zangeres. En uh, die heeft een album uitgebracht met de naam Don't Give My Blues Away. En dit is Better Way. Went down to the store today. Got me some bricks and a better way. To deal with a man that don't treat me right. I'm gonna build me a wall. Get me a shovel, a better way. Heerlijk. Ehm, dat was Kelly's Lot. En nou komen we bij de eh, Dynamite Blues Band. En dat is een nieuwe album van hen. Dit is het nummer Misery. Net uitgekomen in 2016. Misery is all you You're the cruelest one. Misery. Dit is hun tweede album en dat is heel erg goed ontvangen hier in Nederland. Back to the Levy, zo heet dit nummer van de band Absolution. Ze komen uit eh, Engeland vandaan, uit de UK. Het eh, album heet Dusty Road en het, eh, de titel is Back to the Levy. En daarna de Damned and Dirty met Bed, Liquor and Wine. Als afsluiting van deze twee uur Blues on Sunday. and bad liquor and wine. I'm stoned, looped up, I'm drug in funk, shit faced, plastered. I lost my junk. Just one more, I beg of you. That'll do just fine. So lit you could read by me, bad liquor wine intoxicated, inebriated, lubricated. Oh, fuck it, man, I'm just plain drunk. I'm a couple of chapters into the novel, and I'm driving home and I can fucking walk. <laughs> Radio 501 Blues on Sunday. The finest blues you've never heard. It's a pity, but it's almost 10 p.m. over here, so this will be the start of the end of Radio 501 Blues on Sunday for tonight. If you want airplay on Radio 501, send your tracks and info to email address rogier at radio501.nl. We zijn bijna aan het eind eh, gekomen van deze Blues on Sunday van deze week. Van vanavond dus. Eh, volgende week is er weer een nieuwe Blues on Sunday. En op 9 oktober aanstaande is de finale van de Dutch Blues Challenge 2016 in Nieuw-Vennep. En dat is in de Rustende Jager. Als je airplay wil hebben op Radio 5 Lijn, dan kun je jouw bluesmuziek eh, naar ons opsturen. En dat kan dan naar rogier.radio5lijn.nl. En dat kan ook via Dropbox of Wiet transfer.com. Mogelijkheden zat dus. Eh, ik bedank alle muzikanten en luisteraars die mij de laatste week weer informatie en nieuwe muziek hebben toegezonden. En de nu, en dat doe ik altijd voor ik ga afsluiten. Nu eerst nog even een paar mededelingen. Als je Facebook hebt, dan kun je de Blues on Sunday Facebook like page vinden met de naam Radio 501 Blues on Sunday. Ga er even heen en klik op like. En ik ben te vinden op Twitter en op Facebook onder de naam RVD 501. En dat geldt ook voor Radio 501. Maar dan onder de naam Radio 501. En dat is allemaal aan elkaar geschreven. Voor de rest kun je ook de hele komende week weer terecht op www.radio501.nl. Je merkt het, Radio 501 is bereikbaar als je beste vriend.